Dit is de Daverende Donderdag op Radio 501. Dit is Radio 501. Donderslag! Donderslag! Donderslag op donderdag! Hey, hemel! Een nieuw uur met Rogier van Wiesveld op 501. and says, Come on, let's have it. She brings out the worst that you can be.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 Goedemiddag. De wijzers zijn langs eh, twee uur gegleden en we zijn nu op weg naar bieruur. Dat betekent dat we nog iets minder dan een uurtje donderslag voor jullie hebben. Het is vandaag ook weer een heerlijke daverende donderdag op Radio 501 en die duurt tot spooknacht. Dus blijf luisteren. Straks komt de Donderdisk. Rob Ricard heb ik straks aan de telefoon voor zijn platenkeuze. Daarna gaan we ons met de maaltijd bezighouden. Lekker voor de kokkerellende eh, luisteraars. En dat is ongeveer om een kwart voor bier. De eerste plaat van dit tweede uur was van Raccoon. Net uitgebracht op 18 eh, maart 2011. En die heet No Mercy. En dan heb ik er alweer eentje klaar liggen. Je hoort hem al op de achtergrond. Hij is van Adele en heet Rolling in the Deep.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 Just longing for a I see you lay down in the grass, the eyes still closed. And then you're back to shade of what you were, and the eyes wide open like a ghost. Dreadful pictures try to break my heart and try to make me mad. Make me lose my mind, the aches are much too think about your knocking on the door of your sick mind. So don't knock on my door, I won't be home again. And don't weep over me, my new soul knows no pain. I'm drinking on my bed till late just longing for relief. Drinking till I'm high, escaping from my grief. The dreadful pictures try to break my heart and try to whatever that we ever loved we even met. And trying not to think about your knocking on the door of your sick mind. Ruben Hoeken met T. Lau. In de jaren 60 had je de Rob Hoeken Rhythm and Blues Group, de R&B van de jaren 60. Rob Hoeken was de vader van Ruben en Rob die schreef Drinking on My Bed. Nu gaan we naar Soundgarden, naar het mooie nummer Black Hole Sun. En ik vind dat dit vandaag niet mag ontbreken in donderslag van vandaag. Eh, we zijn op weg naar het bieruur en dat doen we onder andere met Soundgarden. Soundgarden met de platen die niet mocht ontbreken. Maar heeft wordt toch ook wel weer eens tijd voor Bonnie Raitt. Van haar album Souls Alike uit 2004 draai ik The Bed I Made. forgiveness song. I try to lie down and sleep it off like a drug, but it's not your concern. Another night, and it's only right. I toss and I turn in the bed I made. one dark room, the flashing eyes that hung me from my string of lies. You said you were numb from one I guess I was. try to lie down and sleep it off like a drug. But you're not concerned. Another night, and it's only right that I toss and I turn in the bed I'm. mooie plaat. Hè? Eh, ik heb toch niks te veel gezegd, lijkt mij. Een plaat die niet mocht ontbreken was dat Bonnie Raitt. Dit is Radio 501. Is Radio 501. 501. Ehm eens even kijken. Daarnet draaide ik Black Hole Sun van Soundgarden. Ditzelfde nummer. Dat heb ik ook in de kast staan, maar dan gespeeld door Peter Frampton. En hij gebruikt in dit nummer de talkbox. En dat is weer het effectapparaat waar ik vorige week aandacht aan heb besteed in eh, de laatste plaat van het uur. Van het tweede uur. Pieter Frampton die speelt samen met Matt Cameron en Mike McCready. Misschien vind je het gewaagd dat ik het doe, maar ik draai gewoon nog een keer Black Hole Sun. En let goed op, want eh, Pieter Frampton die zingt met behulp van de talkbox. En hoe dat allemaal werkt, dat vertelde ik vorige week. En voor de rest kan je het opzoeken in Wikipedia. Afrika komt Ali Farka Touré en heeft samen met Raikoeder een plaat gemaakt. Dat album heet Talking Timbuktu. En de track die je hoort eh, staat erop en heet La Sidon. bama wai nan nan dia denna la sidante bara ma fi bara dage 501. Dit is Radio 501. Donderslag! Donderslag! Ah. Oh. Donderslag op donderdag! Oh, hemel! De wekelijkse platenkeuze van Rob Rika. Het is inmiddels half bier en dan hebben we altijd eh, Rob Rika weer aan de lijn. Hè? Dus doen iedere week. En dan komt hij met zijn fabuleuze platenkeuze. En ik ben zeer benieuwd wat hij deze week heeft. Rob, eh, welkom terug. Zoals de Belgen zeggen. Ik ben terug. Ja. <clears throat> Ehm, eh, welkom. Ja, welkom ja. Je nou, had ik had al een tip gegeven en het was natuurlijk een hele makkelijke tip. Je moet eh, beter aan jezelf denken je of zoiets. Je moet beter op jezelf passen. als je dat gewoon eh, letterlijk vertaalt, dan, dan kom je op de titel van de LP die 22 maart jongstleden is uitgekomen. Oh, dat is een gloednieuwe. Dus dat moet jij weten. Nee. Dat moet je echt weten. Welke LP is er 22 maart uitgekomen? Niet? Nee. Dan zal ik het in het Engels zeggen. You better watch yourself. You better watch yourself. Nee, het zegt me nog niks. Ik had ga toch geen primeur hebben. Joe Bonamassa. Oh, Joe Bonamassa. Nee, ja, je hebt een primeur, want eh, dat kwartje was er niet even gevallen ja, nee. Ik draai wel regelmatig wat van Joe Bonamassa, maar... Dat dacht ik al, ja. Ja, maar dat eh, heb ik eh, nog niet binnen. Nou. Ik zit ook te wachten op de, op de cd van Los Lonely Boys. Ja. Die kan elk moment binnenkomen, maar ik heb hem nog niet eh, gezien. Nou, je hebt dan in ieder geval één nummer alvast van... de, oh, sorry, maar de LP heet ook Dustbowl en de oh, ja, dat nummer heet You Better Watch Ja, yourself. Dustbowl, dat ken ik wel, want daar heb ik een mailtje van binnengekregen van Joe, Bonamassa. Nou. Maar ik heb niet gekeken wat erop stond. Nou, you better watch yourself. Oké, nou, eh, dan gaan we hem even aankondigen. Ja, doe maar dan, hè. Nee, jij. Oh, ik? Ja, tuurlijk. Dames en heren, Rob gaat even zijn fabuleuze platenkeuze aankondigen. Wat is er deze week? En deze week is dat geworden het nummer You Better Watch Yourself van de laatste LP van Joe Bonamassa, Dustbouw, uit maart 2011. En de nummer heet? You Better Watch Yourself. Ja, zo klopt het. Hey, tot de volgende week. Tot volgende. Hoi. Podcast. we get around. Talking about my generation. Things they do look awful. Talking about my generation. I hope I die before I get old. Talking about my generation. My generation, my generation, baby. Why don't you all fade away? Don't try and dig what we all say. I'm not trying generation. My generation. I'm just talking about my generation. My generation. Ik heb honger! Wat eten we vandaag? Rogier's donderende recept op Radio 501. Elke dag dan is het weer hetzelfde lied. Wat gaan we vanavond eten? Ik weet het niet. Persiebonen, witloof, stoofde brei, al gehakt met bloemkool, een sausje erbij. Elke dag meer weer die vraag. Hé, hey, mijn lieve schat, wat gaan we nu weten? Wordt het patat of pizza Hawaii? Toen zeg het nou, wat gaan En natuurlijk weer vandaag de vraag: wat eten we vandaag? Ah, lekker hoor! <laughs> Donderslag! <laughs> vandaag heb ik een recept voor kruidige rijst met zalm en ei. Een gerecht voor vier personen. En dit recept is ingestuurd door Stefanie de Boer uit Almere. Het is een hoofdgerecht en de bereidingstijd is ongeveer 30 minuten. Welke ingrediënten hebben we hiervoor nodig? Nou, zij schrijft hier 2 eetlepels olie, 700 gram prei in ringen gesneden, 1 eetlepel currypoeder, 300 gram zilvervliesrijst, 700 milliliter visbouillon, dat is eh, gemaakt van 1 tablet, uh, eh, 3 eieren, 1 bakje gerookte zalmsnippers van 250 eh, gram en 1 bakje peterselie van 20 gram en dat moet dan weer fijn gesneden worden. Even kijken wat zij vertelt over de bereiding. Eh, dat bereiden gaan we als volgt doen. Vreet de olie in een hapjespan en bak de prei 5 minuten op middelhoog vuur. Schep af en toe om. Voeg het currypoeder toe en bak nog 1 minuut. Doe de rijst erbij en roerbak tot de rijstkorrels glanzen. Schenk de bouillon erbij en breng aan de kook. Roer door en draai het vuur laag. Kook de rijst met de deksel op de pan in 15 à 18 minuten gaar. Kook ondertussen de eieren in 7 minuten hard. Laat, eh, laat ze schrikken, de eieren dus, hè, laat ze schrikken onder koud stromend water. Pel ze en snijd ze in parten. Voeg de zalmsnippers, peterselie en peper en zout naar smaak aan de rijst toe. Verdeel over vier borden en leg het ei erbij. Lekker met een schijfje citroen. En die citroen die kan je dan weer uitknijpen boven de zalm. Eh, voor de vegetariërs heeft ze ook nog een tip. Laat voor de vegetarische variant de zalm achterwege en voeg vier eetlepels rozijnen toe en een eh, extra ei. Eh, even kijken en gebruik groente of kruidenbouillon in plaats van visbouillon. Nou, dat is toch weer een goede tip voor de vegetariërs. Heb je zelf een lekker recept dat je met de luisteraars wilt delen? Stuur het dan naar 501rvd.gmail.com onthoud 501rvd.gmail.com.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 Dit is Radio 501. Is Radio 501. Eh... Clearwater Revival, Traveling Band. 737 coming out of the sky, won't you Nee, het is Bad Heart met One Eye Chicken van het album 37 Days. ticket, ticket, ticket, ticket, ticket. Are we what we're gonna do? Oh, Father, make it better. Make my love shine bigger than ever. Tell Jesus, never leave us. This is my prayer. There's Dat is nog eens een meevallertje. Dat is leuk. Fred Serenvelk die komt hier namelijk net binnenlopen met de nieuwe cd van Los Lonely Boys. En daar zat ik op te wachten. Hij was namelijk al eh, verstuurd, maar nog steeds eh, had ik hem niet binnengekregen. En eh, daar had ik het net nog even over met Rob Ricard. Ja, en dan heb ik nu een meevallertje. Dan gaan we daar iets mee doen. Los Lonely Boys, dat zijn drie broers. Zij zijn in Mexico geboren en ze wonen in Texas. En ze maken muziek in een mengvorm van blues, bluesrock en Tex-Mex. Ze hebben al eh, diverse cd's uitgebracht trouwens. En op 25 eh, maart verscheen hun nieuwste cd en die heet Rock Pango. En dat is de cd die ik hier in mijn hand hou. Ehm, vanwege deze nieuwe cd doen Los Lonely Boys ook een tournee door Europa. Houd het even in de gaten, want op 7 mei spelen zij op de Rhythm and Blues Night in Groningen. En de dag ervoor, op 6 mei, spelen zij op Moulin Blues in Ospol. Ja, en of er nog kaarten voor te krijgen zijn, dat weet ik niet. Ik heb ze vorig jaar zien optreden op het Bluesa eh, Bluesa Festival in Amerika. En daarna ook in de Melkweg in Amsterdam. En hun live optreden, dat is echt een regelrechte aanrader. Dus kijk even of je nog eh, naar Los Lonely Boys kan. Eh, meer over hun reisschema en uh, hun hele tournee in Europa en ook in Amerika. Dat kun je vinden op loslonelyboys.com. van hun nieuwe cd Rock Pango is dit Believe. donderslag. Op donderdag. Oh, de hemel. Donderslag. Yeah. Rogier, bedankt. Rogier, bedankt. Yeah. Opgelucht? Eh? Opgelucht? Ja. Over een paar minuten schakelen we over naar Studio de Koepoort en sluiten we hier af in Studio 11. Er komt alweer schijn uit de klok en dat wijst erop dat het bijna bieruur is. Deze daverende donderdag die duurt nog tot middernacht eh, met straks om 4 uur afternoons, om 6 uur Dreadlock en om 8 uur in die 501 en natuurlijk om 10 uur geluid uit de bunker en die duurt tot middernacht, oftewel spooknacht zoals wij altijd zeggen. Wil je de Radio 501 programma's eh, terugluisteren op een tijdstip dat het jou uitkomt? Nou, ga lekker luisteren op je mp3-speler, iPod, iPad, iPhone, PC of laptop. Nou, dan moet je wel iets doen. Dat kan. Eh, ga naar mijn weblog rvd501.web-log.nl en klik op uitzending gemist in de linkerkolom. Je krijgt dan een nieuw scherm voor je neus met erop de programma's die je kunt beluisteren en of downloaden. Dat kan namelijk ook. Ik ben eh, ook deze week weer de hele week te bereiken op twee e-mailadressen. Uh, eh, 501rvd.gmail.com en op rogier.radio501.nl Ik ben ook bereikbaar op Facebook, Hives en Twitter onder de naam RVD501. Alles over Radio 501 dat kun je de hele week vinden op de homepage www.radio501.nl en daar uh, komt binnenkort ook weer allerlei nieuwe zaken op, dus houd even in de gaten. En ook eh, Radio 501 kun je vinden op Facebook, Twitter en Hives. E-mail voor Radio 501 kun je sturen naar studioradio Tot zover dit hele verhaal. Het is tijd voor de dankspraak. Eh, Theo Verriet, bedankt voor je blablablog. blog. natuurlijk ook bedankt voor jouw platenkeuze van deze week. Mijn redactieteam bedankt en ook het Radio 501 team bedankt. En jullie thuis ook allemaal bedankt voor het luisteren. Ik ga ervan uit dat jullie er volgende week ook weer allemaal bij zijn. Allemaal weer even lekker luisteren. Ik ben er op dezelfde dag, dezelfde tijd en dezelfde zender Radio 501. En nu de wekelijkse weekspreek van deze week. Beter een verre buur dan een kleine tuin. Tot de volgende week. Hey Rogier, Shanna hier. Dankjewel. Helder Het was het overweldigend, hè? Ja, hartstikke leuk gewoon. En ook uniek, gaaf en onvergetelijk. Oh, leuk hè? Ja, bijzonder. Oké. Hey! Keep smiling just like we used to do. Heren, heren, vlug! We beginnen aan de andere zijde. Godverdomme, we moeten de mensen wel denken.